Jobboot met het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander kijkt met een voldaan gevoel terug op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Trots op al onze Olympiërs, twittert hij. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima ontvangen woensdag de Nederlandse medaillewinnaars op Paleis Noordeinde. Daarvoor vindt een huldiging plaats in de Haagse Ridderzaal in aanwezigheid van premier Rutte en minister Schippers van Sport. In Brabant zijn dit jaar ruim twee keer zoveel dieren gedood bij branden in stallen als in drie jaar daarvoor. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Brabants. Bijna 15.000 dieren vonden dit jaar, dit jaar al de dood. De drie jaren ervoor waren dat er samen nog geen 7600. Sinds 2013 nam het aantal stalbranden af, maar aan die daling is nu een eind gekomen. De eisen voor brandveiligheid zijn verscherpt, maar die gelden niet voor oude stallen waar de meeste branden uitbreken. De politie in Harlingen heeft de schipper aangehouden van de boot... waarop drie mensen om het leven kwamen bij een mastbreuk. De 51-jarige man uit Stiens wordt als eigenaar verantwoordelijk gehouden. Op de zeilboot brak de voorste mast af. De twee masten voeren op dat moment net buiten de haven van Harlingen. De mast belandde bovenop de drie opvarenden die op slag dood waren. Het gaat om mannen van 19, 43 en 48 jaar. De boot was gehuurd door een familie uit Duitsland... De Onderzoeksraad voor Veiligheid is een onderzoek begonnen naar het ongeluk in Harlingen. Twee mannen van 20 en 24 jaar uit Kroatië zijn zwaar gewond geraakt toen ze aan het werk waren op een vrachtschip in de Waalhaven in Rotterdam. Het schip lag afgemeerd bij een havenbedrijf, meldt RTV Rijnmond. De Kroaten maakten vanmiddag een val van 6 meter toen een loopbrug tussen de kade en het schip opeens in beweging kwam. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk.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 Goedenavond luisteraars, welkom bij Pinsel Radio Show 1190 hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Benno Veugen, uw gastheer voor de komende twee uur in dit Nieuwheids muziekprogramma. Vier nieuwe werkjes in dit, eh, in twee uur durend muziekgebeuren. En we beginnen met eh, een nieuwe eh, artiest, Kev Os, zo noemt hij zichzelf, zo heet hij natuurlijk niet, maar maakt niet uit... En een, eh, de cd met de opmerkelijke titel Relaxation and Action. Nou, dat zullen we dan ook gelijk straks te horen krijgen. De volgende cd die daarna komt heeft eh, ook een opmerkelijke titel Ghost Stations. Nou, wel zo toepasselijk op de late uurtjes. En eh, die komt van ehm, Marconi Union. Een niet onbekende artiest in dit programma. Goed, verder de informatie van deze artiesten en alle andere artiesten op peacefulradio.info. Ik wens je heel veel luisterplezier. she's sister, mother, friend. Just this morning, as I gazed into the mirror, she appeared once again. what's going on in your head. Disconnect. Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Hare Guru. Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Hare Guru. Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Hare Guru. Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Hare Guru. Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Guru Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Waheguru. Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Guru Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Waheguru. Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Guru Sat sat sat nam, nam, nam, sat nam, sat nam, sat nam, Hare Guru Sat sat sat nam, nam, Satnam Satnam Satnam Satnam Satnam Satnam Hare Guru Sat sat sat nam, nam, nam, sat nam, sat nam, sat nam, Hare Guru Sat sat sat nam, nam, nam, sat nam, sat nam, sat nam, Hare Guru Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Hare Guru. Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Hare Guru. Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Hare Guru. Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Hare Guru. Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Hare Guru. nam thật nam thật nam thật nam thật nam thật nam wahe guru thật nam thật nam thật nam thật nam thật nam thật nam wahe guru thật nam thật nam thật nam thật nam thật nam thật nam wahe guru thật nam thật nam thật nam thật nam thật nam thật nam wahe guru Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Wahe Guru giật nằm giật nằm giật nằm giật nằm giật nằm giật nằm mai cu giật nằm giật nằm giật nằm giật nằm giật nằm giật nằm mai cu giật nằm giật nằm giật nằm giật nằm giật nằm giật nằm mai cu giật nằm giật nằm giật nằm giật nằm giật nằm giật nằm mai giật nằm giật nằm giật nằm giật nằm giật nằm giật nằm mai Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, my Guru. Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, my Guru. Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, my Guru. Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, my Guru. Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, my Guru. Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Waheguru. Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Waheguru. Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Waheguru. Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Waheguru. Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam.